samen naar het heerlijke droomland. Ik ben daar zo vaak aan de walen, ik hoor naar de vogelen lied. Het is of ze mij verhalen, van al het schoonste dat men ziet. Droomland, droomland ik verlang steeds naar het droomland. Daar weer steeds vrede, dus ga met me mee. Samen naar het heerlijke droomland. Zwerver, gij vindt daar vrede, zieke, gij kent geen pijn daar wordt geen strijd gestreden daar allen broeders door zijn. Droomland, droomland, oh ik verlang steeds naar droomland. Daar is steeds vrede, samen met me mee, samen naar het heerlijke droomland. vindt mijn jeugd en vreugde weer. Ik kent me geen arm en rijk. Daar is geen zorg en smart meer. Allen zijn wij daar gelijk. Droomland, droomland. Oh, ik verlang steeds naar droomland. Daar heerst steeds vrede, dus ga met me mee.